Lars Mulitsen met het NOS-journaal. In Heerlen is een carnavalstent deels ingestort. Het doek kwam aan één kant naar beneden. De tent was eerder op de avond al voor de zekerheid ontruimd... vanwege het gewicht van de sneeuw. Bij het naar beneden komen vielen geen gewonden. Ook in Kerkrade werd een feesttent ontruimd vanwege de sneeuw. Het winterse weer zorgde ook voor problemen in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Twaalf grote praalwagens kunnen door de sneeuw niet weg... Ze blijven de hele nacht in de binnenstad staan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er 5 miljard dollar vrijkomt voor Gaza. Het geld komt van lidstaten van zijn zogenoemde Vredesraad. Die hebben volgens de president ook toegezegd om militairen naar Gaza te sturen... die moeten toezien op vrede. Trumps Veiligheidsraad is onderdeel van zijn 20-puntenplan... dat een einde moet maken aan de oorlog. In de raad zitten 22 landen, waaronder Hongarije, de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Bij een woningbrand in Den Haag zijn vijf mensen gewond geraakt. Ze hadden te veel rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond afgelopen avond aan de achterkant van een eengezinswoning. Inmiddels is het vuur onder controle. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van die woningbrand in Den Haag. De woning is voorlopig niet bewoonbaar. In de Verenigde Staten is het wrak gevonden van een luxe stoomboot die in 1872 was vergaan. De restanten zijn ontdekt door een team onder leiding van een 80-jarige wrakkenjager. Die zocht de stoomboot al sinds 1965. Hij vond het schip in het Michiganmeer op 32 kilometer uit de kust van Wisconsin. De romp is nog intact, net als, de eiken, net als het eikenhouten interieur. De stoomboot is 66 meter lang en vervoerde onder meer gerst, vlees en whisky. Het weer in het midden en noorden van het land nog wat sneeuw. In de rest van het land is de sneeuwval overgegaan in regen. Overdag ook regen, soms met onweer en hagel.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 story, and maybe we'll have something to show. You tell me you're cold on Alleen bij ZFM. Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death. And in just one breath he said, You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home Baby, why leave me all alone?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 Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.